De formatie duurde trouwens 299 dagen. Nog nooit eerder duurde het zo lang voordat er een nieuw kabinet was. En er zijn meer records. Het is ook eh, het kabinet met het meeste aantal ministers ooit. En een record wat dan wel mooi is en iets om eh, trots op te zijn uh, wellicht... is dat dit kabinet voor het eerst bestaat uit voor de helft vrouwen en voor, voor de helft mannen. En dat is duidelijk toch wel te zien ook op de bordesfoto. Er was flink wat geluid op de achtergrond te horen. Een groep demonstranten hield vlakbij het paleis een lawaaiprotest. Niet alleen in Nederland kunnen kinderen vandaag weer naar school. Voor het eerst in bijna twee jaar zitten leerlingen in Oeganda weer in de klas. Het was wereldwijd de langste schoolsluiting door corona. De regering zegt dat de bond nu weer open kan omdat steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Een inbreker in Hoofddorp heeft het er gisteren even lekker van genomen. Hij tikte een ruitje in en sloop een woning binnen. Maar in plaats van er vandoor te gaan met alle kostbaarheden... ging hij lekker voor zichzelf koken, nam een douche, maakte een ritje in de auto... en deed een dutje in een van de bedden. Uiteindelijk werd hij betrapt door familie van de bewoonster. De man is er vandoor gegaan en nog steeds spoorloos. Bij gemeentehuizen in Groningen staan lange rijen. Veel mensen willen de 10.000 euro subsidie aanvragen... die je kunt gebruiken voor het verbeteren van je huis in het aardbevingsgebied. Het wachten schiet niet op, zegt deze vrouw. Ik vind het eigenlijk heel erg belachelijk... dat we op deze manier die 10.000 euro moeten binnenhalen. Ja. Die postcodes zijn bekend. Iedereen vraagt het aan. En waarom... Eh, eh, sturen ze iedereen niet zo'n formulier... zodat ze dat rustig, eerlijk kunnen verdelen. Ook online zijn er lange wachttijden. Ligt ruim 220 miljoen euro klaar... maar er worden waarschijnlijk meer aanvragen gedaan dan waar geld voor is. Het weer. Vanmiddag is het droog met soms wat zon bij maximaal 6 graden. Behalve in het oosten. Daar kan het op sommige plekken de hele dag mistig blijven. En het is ook iets koeler. Morgen opnieuw wat zon, later regen en iets kouder dan vandaag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door bevriezing van natte weggedeelten kan in het hele land gladheid voorkomen.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 Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. And it's been so long. But I will be there. I sing this song Christmas It's gonna take some time, but I'll get there Top to toe and tailbacks. Oh, I got red lights on the run But soon there'll be a freeway, yeah Get my feet on holy ground so I sing for you. Though you can't hear me when I get through, and feel you near me, driving in my car.